Marnix Ampersen eh, met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump maakt rond deze tijd officieel bekend dat hij volgend jaar herkiesbaar is. Dat doet hij voor duizenden aanhangers in een sporthal in Orlando in Florida. Dat Trump voor een tweede termijn gaat is geen grote verrassing. Hij zei dat kort na zijn beëdiging in 2017 ook al. De afgelopen maanden maakte een aantal prominente democraten bekend te willen opnemen tegen Trump onder wie Joe Biden, Bernie Sanders en de New Yorkse burgemeester Bill de Blasio. In moskeeën in onder meer Amsterdam en Den Haag zijn herdenkingsdiensten gehouden voor de overleden Egyptische oud-president Morsi. Hij zakte maandag in een rechtszaal in Cairo in elkaar en overleed. De Verenigde Naties en Amnesty International vinden dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar het overlijden. Zo moet duidelijk worden of de behandeling van Morsi een rol heeft gespeeld. De oud-president zou langdurig in isolement hebben gezeten. In de haven van Philadelphia is een van de grootste Amerikaanse drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een containerschip werd 15.000 kilo cocaïne ontdekt... met een straatwaarde van zo'n 1 miljard dollar. De bemanning is aangehouden. Het zou gaan om een schip dat onder Liberiaanse vlag vaart. Automobilisten die 75 zijn geworden... kunnen waarschijnlijk maximaal een jaar langer doorrijden zonder een nieuw rijbewijs. Minister van Nieuwenhuizen schrijft aan de Tweede Kamer... dat de wachttijden bij het CBR lang zijn... en dat de instantie zo de achterstanden kan wegwerken. Eigenlijk zouden de ouderen in afwachting van een nieuw rijbewijs... niet achter het stuur mogen zitten. Het weer, vannacht klaart het op. Lokaal kan een bui vallen. De temperatuur daalt naar 15 graden.